Dat kost organisaties die gebruikte kleding inzamelen te veel geld. De belangrijkste oorzaak is volgens de kledinginzamelaars het afvalbeleid van gemeenten. Die maken het inleveren van afval steeds lastiger... met toegangspasjes voor containers en het vragen van geld voor afval. En daardoor zijn steeds meer mensen geneigd hun afval te dumpen... bijvoorbeeld in kledingcontainers. De Amerikaanse president Trump heeft vier democratische parlementsleden opgeroepen... om terug te gaan naar de door misdaad geteisterde landen waar zij vandaan komen. De democraten hebben de opmerking als racistisch veroordeeld. Drie van de vier vrouwelijke democraten zijn in de VS geboren, de vierde in Somalië. Volgens Trump kunnen de vier beter elders de boel opbouwen... in plaats van Amerikanen te vertellen hoe het moet. De democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zegt dat Trump terug wil naar een wit Amerika. Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo ligt sinds een paar dagen grotendeels plat. Volgens de Europese tegenhanger van GPS is er sprake van een technisch incident. Wat dat betekent is niet duidelijk, maar er zou worden gewerkt aan een oplossing. Apparatuur die gebruik maakt van Galileo schakelt volgens de BBC automatisch over op het Amerikaanse GPS of op het Russische of Chinese equivalent. Door een aanrijding op de A15 ter hoogte van de Maasvlakte in Rotterdam is gisteravond een vrouw omgekomen. Ze botste frontaal op een andere auto waarvan de bestuurder bekneld kwam te zitten. Voor het ongeluk kreeg de politie al een aantal meldingen over een spookrijder. Maar het is niet duidelijk of dat om de vrouw ging. Het weer, veel bewolking, plaatselijk een buitje. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het midden en zuiden van het land wat meer zon. En de dagen daarna overal meer zon. En het wordt warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden in Noord-Holland. Een uitzondering is de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom.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 15 When you fall under my spell I will get you in my arms now can cause no one can tell All I need got to do to get a drink of soda pop around here? Here, here. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.